uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. 50 jonge asielzoekers die overlast veroorzaken in Leersum moeten daar vertrekken. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten aan het COA. De groep alleenstaande minderjarige asielzoekers zit sinds vorig jaar zomer in Leersum... maar zouden daar vrouwen lastigvallen en buschauffeurs bedreigen. Het COA had de gemeente gevraagd de jongeren nog een jaar op te vangen... maar die heeft daar nu geen zin meer in. Premier Rutte is zeer geschrokken van de cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. En hij vindt dat die cijfers nooit verdoezeld hadden mogen worden... in een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens Rutte wekt dat de indruk dat geprobeerd is dingen achter te houden. Dat kan hij zich niet voorstellen. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Harbers om uitleg gevraagd. Artsen zonder Grenzen vraagt hulporganisaties om zo'n 11.000 vluchtelingen in een Syrisch opvangkamp meer hulp te bieden. Het zijn mensen die uit het laatste IS-bolwerk Bagous komen. Verschillende hulporganisaties weigeren hen hulp te geven. Maar nu gaan er kinderen dood aan ziektes die eenvoudig te voorkomen zijn, zegt Artsen zonder Grenzen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan vijf Russen en leden van de Tsjechische politie-eenheid. Ze kunnen niet meer bij hun eventuele bezittingen in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Er zijn alle vijf buiten de VS schuldig aan het schenden van mensenrechten en andere misdrijven, zegt de Amerikanen. Een docent van een VMBO in Eindhoven is op staande voet ontslagen... omdat ze leerlingen heeft geholpen bij het eindexamen Duits. Hoe de school erachter kwam is niet duidelijk. En wat de docent precies heeft gedaan wil de school niet zeggen, meldt Omroep Brabant. Het examen is ongeldig verklaard. 17 leerlingen moeten het opnieuw maken. Het weer, nog een enkele bui, maar vooral bewolking...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 bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad. when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. stay, at selling songs and my pimp's a record label. 어렵지 않게 만들어버린 너라는 백오 하나부터여까지 모든 게 특별하지 에이, 너희가 심사걸음거리 말투와 사소한 작은 습관들까지 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 oh, no. 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 oh, no.